omdat er opnieuw een aswolk over Nederland drijft. Ze blijven tot zeker 2 uur vanmiddag gesloten. De andere vliegvelden in Nederland blijven vooralsnog wel open. De aswolk komt van de vulkaan op IJsland, die vorige maand ook al voor problemen zorgde. Een wolk met een hoge concentratie as drijft over Groot-Brittannië richting Nederland. In Londen zijn vannacht de meeste luchthavens gesloten, waaronder Heathrow en Gatwick. Die blijven tot zeker 8 uur vanmorgen dicht. Gisteren werden al andere Britse en Ierse vliegvelden gesloten. De koers van de euro is vanmorgen verder gedaald en heeft in anderhalf jaar niet zo laag gestaan. De euro is nu 1,23 dollar waard. Vrijdag dook de gezamenlijke Europese munt al onder de 1,25 dollar. Ook op de beurzen in Azië zijn de handelaren niet optimistisch vanwege de dalende koers van de euro. Bij de opening verloor de Nikkei-index in Japan 2 procent. Het reisadvies voor de Thaise hoofdstad Bangkok is aangescherpt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt nu alle reizen naar de stad... vanwege de explosieve situatie door de aanhoudende anti-regeringsprotesten. Eerder gold een advies om niet naar Bangkok te gaan als dat niet strikt noodzakelijk was. De Nederlandse ambassade blijft tot nader order gesloten. Bij gevechten tussen het leger en de betogers zijn de afgelopen dagen meer dan 30 mensen in Bangkok omgekomen. Ook vannacht werd er weer geschoten. Meer dan 200.000 jongeren beginnen vandaag aan de centrale eindexamens. Ruim de helft zit op het VMBO, de rest doet HAVO of VWO. Muziek, kunst en Nederlands zijn vanmorgen de eerste vakken. De examens duren tot en met 2 juni. Scholieren die klachten hebben kunnen dit jaar terecht bij twee klachtenlijnen.